blijkt dat ruim 1300 sites zonder toestemming surfgedrag doorgeven aan advertentiebedrijven... die daarmee reclames kunnen personaliseren. Centerparks, Marktplaats en het onder jongeren populaire Girl Scene... plaatsen tientallen tot honderden vol cookies. De branche zegt dat het lastig is om te voldoen aan de cookiewet... omdat een website continu verandert en veel sites afhankelijk zijn van externe partijen. De ondernemingsraad van uitkeringsdienst UWV wil een ICT-project van zo'n 500 miljoen euro tegenhouden door naar de rechter te stappen. De raad vreest dat het project gedoemd is te mislukken, meldt de Volkskrant op basis van interne documenten. Om het project in goede banen te leiden krijgt het UWV er vier nieuwe directeuren en managers bij. En dat leidt volgens de ondernemingsraad tot te veel sturing en bureaucratie. Voor het eerst in vier jaar zijn er weer meer dan een miljoen fietsen verkocht in Nederland. Vooral de elektrische fiets wordt steeds populairder... en is met een marktaandeel van 40 het meest verkochte type fiets, meldt de branchevereniging. Dat gaat ten koste van de stadsfiets, die steeds minder wordt verkocht. Doordat e-bikes veel duurder zijn dan stadsfietsen... is de gemiddelde prijs van een fiets in een jaar tijd fors gestegen... van ruim 700 naar meer dan 1200 euro. De Verenigde Staten loven een bedrag van maximaal een miljoen dollar uit... voor informatie die leidt naar Hamza Bin Laden, de zoon van Osama Bin Laden. Hamza, die nu ongeveer 30 jaar oud is, ontpopt zich als de nieuwe leider van Al-Qaeda. Hij is getrouwd met de dochter van Mohammed Atta... een van de terroristen die op 11 september 2001 de Twin Towers binnenvlogen. Osama Bin Laden, die als het brein achter die aanval werd gezien... werd in 2011 in Pakistan door Amerikaanse elitetroepen omgebracht. Het weer geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bewolkt bij 7 tot 9 graden. Morgen trekt er in de loop van de dag wat regen over het land.